Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Noord-Korea stuurt een 22-koppige delegatie naar de opening van de Olympische Winterspelen... vrijdag in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. De delegatie wordt geleid door de 90-jarige Kim Jong-nam... de voorzitter van het Noord-Koreaanse parlement. Die is formeel ook het staatshoofd van Noord-Korea. Voor zover bekend gaat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un niet naar de Winterspelen. De burgemeester van de gemeente Midden-Groningen heeft aangifte gedaan vanwege kwetsende pamfletten. Daarop staat burgemeester Munniksma afgebeeld als nazi-kampbeul. De posters zijn afkomstig van activisten tegen windmolens. Soortgelijke posters zijn er ook van de Drentse gedeputeerde Stelpstra. Die denkt er nog over na of die aangifte gaat doen. De gesprekken over een regeerakkoord in Duitsland zijn een beslissende fase ingegaan. CDU-leider Merkel en SPD-leider Schulz hebben de hoop uitgesproken dat dit de laatste ronde van de onderhandelingen is. Belangrijke kwesties die nog op tafel liggen zijn het ontslagrecht, de huren en de herziening van het zorgstelsel. De Italiaan die gisteren het vuur opende op Afrikanen toont geen berouw, melden Italiaanse media. De 28-jarige man schoot gisteren vanuit een auto in de stad Macerata op Afrikaanse immigranten. Vijf mannen en een vrouw raakten gewond. Niemand is in levensgevaar. Volgens de politie had de schutter racistische motieven. Op zijn hoofd heeft hij een tatoeage van een neonazi-teken. De Nederlandse tennissers hebben in de Davis Cup de eerste ronde in de wereldgroep verloren van Frankrijk. Robin Haase verloor in vijf sets van Adrian Manarino, waardoor Frankrijk op een beslissende 3-1 voorsprong kwam. Nederland was net naar de wereldgroep gepromoveerd en moet die plek nu verdedigen in de play-offs. Het weer. In het oosten en zuiden kan wat sneeuw of natte sneeuw vallen.